8 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Syrië worden 800 vrouwen en kinderen vrijgelaten uit het opvangkamp Al-Hol. Onder hen zijn ook familieleden van jihadisten. Volgens de Koerden die het kamp besturen... worden de vrouwen en kinderen overgedragen aan hun families... binnen de stam waartoe ze behoren. Vorige maand hebben de Koerden daarover een deal gesloten... met leiders van de Arabische stammen. In Alhol worden bijna 74.000 vluchtelingen opgevangen, onder wie 30.000 Syriërs. Bedoeling is dat er binnenkort nog meer vluchtelingen uit het overbevolkte kamp vertrekken. De Amerikaanse president Trump ontkent dat hij de vrouw van de Britse prins Harry nasty heeft genoemd. Dat betekent zoiets als vals of onbeschoft. In een tweet ontkent Trump dat hij het woord heeft gebruikt... maar de Sun heeft het betreffende interview deels online gezet. Trump begint morgen aan een driedaag staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Een ontmoeting met Meghan en prins Harry staat niet op het programma. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat veel te langzaam... en dat dreigt tot woede en frustratie. Commissaris van de Koning Paas schrijft dat namens de regio... in een noodkreet aan de Tweede Kamer. Hij pleit voor een eenduidige en snelle crisisaanpak... met meer transparantie voor bewoners en zonder bemoeienis van de NAM. Dinsdag is er een Kamerdebat over de gaswinning... en woensdag bestuurlijk overleg. In Venetië wordt opnieuw gepleit voor een verbod op grote cruiseschepen dicht bij de stad na een aanvaring vanochtend. Een cruiseschip met motorpech ramde een rondvaartboot en de kade. Vijf mensen raakten licht gewond. Het cruiseschip voer door het Giudecca-kanaal. Passagiers hebben dan beter zicht op het San marco en andere toeristische hoogtepunten. Volgens de gouverneur van de regio Venetië... is het hoog tijd voor een verbod van grote schepen in de buurt van de stad. Een protestgroepering heeft voor zaterdag een grote betoging... tegen de cruiseschepen bij Venetië aangekondigd. Het weer volop zon en warm, maar aan de kust koelt het af door wind van zee. Lokaal kan er ook een onweersbui ontstaan. De komende week wordt het maximaal 25 graden en dan kunnen er ook stevige buien vallen.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 Mijn naam is Ben of Nu uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma. We gaan beginnen met uh, één, nou eigenlijk drie nieuwe albums van eh, Maurice Hirschhout, uh, als ik het goed uitspreek. Maurice woont samen met zijn vrouw in Amsterdam, Amsterdammer en heeft eh, naast dat hij eh, eh, spirituele coach is, ook begaand met de muziek. En in de korte tijd drie albums met de titel Music From Above 1 tot en met 3 geproduceerd. Wij gaan luisteren naar het, het eerste track van album 2, Peacefully Together. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Geniet ervan. Meer informatie over Maurice op de website van peacefulradio.info. En het natuurlijk op de playlist kan je het allemaal terugvinden. Veel luisterplezier. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. This is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. Asbury, and you're listening to Peaceful Radio. perpetual motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness. me mind. Keep away, all the way. It's leaving Nancy Blair behind. Down South Australia. to God, yet never been born. Bound of Australia, all the way you rolling king, heave away. Hi, I'm Shambu. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit me at shambumusic.com, S H A M B H U music.com.